ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Geniet nog maar even van snelle postbezorging. Want vanaf 2027 mag PostNL zijn slogan gaan veranderen. Van tot snel PostNL in tot later PostNL. Want het bedrijf mag er vanaf dan drie dagen over doen om een kaartje of een brief te bezorgen. PostNL had daarom gevraagd omdat ze verlies draaien op de bezorging van post. Demissionair minister Karremans besloot eerder al dat PostNL er halverwege volgend jaar twee dagen over mag doen in plaats van één. Van de meer dan 200 pro-Palestijnse demonstranten die gisteravond op het spoor in Den Haag liepen, zit er nog eentje vast. De rest is allemaal vrijgelaten, zegt de politie. De meesten hebben een boete van 290 euro gekregen. En degene die nog vastzit zou lastig hebben gedaan bij zijn of haar aanhouding. Door dat protest lag het treinverkeer rond Den Haag Centraal 3,5 uur stil. Sommige reizigers hadden begrip voor die actie, maar sommige ook niet. Ze hoeven niet zoveel overlast te bezorgen. Ze hadden het ook op het Malieveld kunnen doen. Het is leuk dat ze een punt willen maken, maar maar je belemmert ook zo de rest van, de, van het land. Ik vind het een heel goed doel. Eh, ik sta er helemaal achter. En eh, het, is, als ik dan denk aan de mensen in Gaza, denk ik, want wij lopen over te zeuren als wij hier lopen te voeten dat we de trein niet halen. Demissionair minister Van Wil denkt niet dat Nederland weer F-35-onderdelen naar Israël gaat exporteren. Dat zegt hij na een uitspraak van de Hoge Raad. Een lagere rechter had eerder besloten dat Nederland geen straaljageronderdelen meer mocht leveren aan Israël. Maar de Hoge Raad zegt nu dat de minister daarover gaat. En die zegt nu dat Nederland heel terughoudend is vanwege de verschrikkelijke humanitaire situatie in Gaza. En in twaalf verschillende steden zijn vandaag allemaal tentjes opgezet. Het is een protestactie van de dolle mina's. Zij zeggen dat er veel te weinig plekken zijn waar vrouwen kunnen worden opgevangen als ze in een gevaarlijke thuissituatie zitten. Er zijn snel meer plekken nodig in de opvang, zeggen de actievoerders. Want als vrouwen nergens heen zouden kunnen... dan kunnen ze het slachtoffer worden van femicide. Het komt in Nederland heel veel voor. Iedere acht dagen wordt een vrouw vermoord... en in 60% van de gevallen van deze moorden... gaat het om ex-partnergeweld, partnergeweld... of geweld van iemand, een bekende. Het weer. Vanavond komt er vanuit het westen meer regen aan. Morgen een bewolkt dagje, maar ook kans op wat zonneschijn.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 Die oordeelde dat de minister over de export gaat en niet het gerechtshof, zoals vorig jaar gebeurde. Het kabinet versoepelt opnieuw de regels voor postbezorging. PostNL mag er vanaf 2027 drie dagen over doen om een brief te bezorgen. Dat is een jaar eerder dan de bedoeling was. PostNL zegt dat het steeds duurder wordt om aan de verplichte bezorgregels te voldoen. Van de twee mensen die gisteren in Manchester omkwamen bij een terreuraanval op een synagoge... blijkt er één te zijn geraakt door een politiekogel. Het is niet duidelijk of dat ook de doodsoorzaak was.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 You got your point of view. There's nothing I can do. Can't change your mind. Can't leave it all behind. You're living in the past. We talk and talk. This goes on for hours about how I should be. Why is it all on me?